Levi van Eck met het NOS-journaal. Oekraïne claimt een hoge Russische generaal te hebben gedood... bij gevechten in Kharkov, in het noordoosten van het land. Ook andere hooggeplaatste militairen zouden zijn gedood, meldt Oekraïne. Als de Russische generaal inderdaad is omgekomen... wordt dat gezien als een harde klap voor het Russische leger. De claim van Oekraïne valt nog niet te verifiëren... Maar een journalist van onderzoekscollectief Bellingcat meldt dat de dood van de generaal ook bevestigd wordt door een Russische bron. Rusland heeft opnieuw een voorstel gedaan tot een lokaal staakt het vuren... om burgers te evacueren uit vijf Oekraïnse steden... meldt het Russische staatspersbureau RIA Novosti. Het moet morgenochtend, het moet vanochtend om 8 uur Nederlandse tijd ingaan. De vluchtroutes uit de steden Kiev, Tjerdrinov en Kharkov... gaan volgens persbureau Interfax naar Rusland en Belarus. Eerder noemde de Oekraïense president Zelensky dit soort humanitaire corridors... richting Rusland en Belarus compleet immoreel. Evacuees uit onder meer Mariupol zouden wel de kans krijgen... om naar andere Oekraïense steden te vluchten. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Rusland ontmoeten elkaar donderdag in Turkije. Dat bevestigde Oekraïense minister Kuleba. Eerder die Turkije al weten dat Lavrov en Kuleba elkaar zouden treffen in Antalya. Kuleba zegt bereid te zijn tot een serieus gesprek. Turkije had eerder al voorgesteld om te bemiddelen... omdat het land goede betrekkingen heeft met zowel Oekraïne als Rusland. Het uurloon van vrouwen lag in 2020 14% lager dan dat van mannen. Dat komt deels omdat vrouwen vaker in deeltijd werken... en minder vaak een leidinggevende functie hebben, meldt het CBS. De afgelopen 40 jaar is het inkomensverschil tussen werkende mannen en vrouwen wel flink kleiner geworden. Dat komt omdat vrouwen meer zijn gaan werken en vaker hoger opgeleid zijn. Het weer, het is helder en de temperatuur ligt rond het vriespunt.